De man van 33 reed in een van de vier auto's die bij het ongeluk betrokken was. Uit een voorlopige test die na de botsing werd gedaan... blijkt dat de man waarschijnlijk te veel alcohol op had en ook drugs had gebruikt. We kijken met z'n allen minder tv, maar streamen juist meer. Blijkt uit nieuw kijk- en luisteronderzoek. Van de 10.000 mensen die zijn ondervraagd zegt ruim 9% dat ze alleen nog via streaming naar tv-programma's kijken. Dat is anderhalve procent meer dan een jaar geleden. In Griekenland rijden er voor het eerst na drie weken weer treinen. En vorige maand was er een dodelijke treinramp met veel jonge slachtoffers. Sindsdien reden er geen treinen meer omdat het spoorwegpersoneel massaal het werk had neergelegd. Het wordt nu weer opgepakt in een klein gedeelte van Griekenland. Wel moeten machinisten op gevaarlijke plekken verplicht minder hard rijden. En een stad in Canada heeft sorry gezegd voor een reclamecampagne om toeristen te lokken. De plaats heet Regina. Daar wordt vaak de draak mee gestoken omdat het wel erg klinkt als het Engelse woord vagina. De baas van het toerismebureau vond dat ze dat maar moesten ownen. That affiliation will always be an undertone that we face. I think we should be proud of our city's name and I think we should be proud of the city that we live in and and for those that uh, that want to have a moment of humor with it, that's not a bad thing. Uh, embrace it. Ja, hij kwam daarom met de officiële slogan Show us your Regina. Sommige mensen op socials konden niet op lachen. Er kwamen zelfs boze brieven. De stad heeft nu sorry gezegd en komt met een nieuwe slogan. Het weer, een paraplu is handig. Het is opnieuw een natte dag bij een graad of 11. Morgen opnieuw buien met lokaal windstoten en onweer. Maar tussendoor ook wat vaker droog. En het wordt dan tussen de 12 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer alleen vertraging nog bij Alkmaar. Op de N242, dat komt door een storing bij de Leegwaterbrug. De brug is in beide richtingen dicht in de N242 Alkmaar Middenmeer...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 Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. la rigueur de tes trésors. tweede uur begonnen met Email by Heart van Britney Spears, gevolgd door Aisha van Kellet. En we gaan door met There's Nothing Like This van Cher. Let You Go van Best Dive. Lotgenotengroep. Lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben met kanker. Heb je ervaring met kanker? Of ben je naaste van iemand met kanker? Er komt veel op je af. En ook, jaren na de diagnose, is kanker vaak een onderdeel van het leven. In deze lotgenotengroep wisselen deelnemers ervaringen uit bieden elkaar emotionele steun en krijgen informatie en advies Naasten van mensen met kanker zijn van harte welkom om aan te sluiten. Wij vinden het heel waardevol om vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek te gaan. De groep komt iedere tweede maandag van de maand bij elkaar van half elf tot twaalf uur. Heb je belangstelling om bij deze groep aan te sluiten? Neem dan contact op met Esther Madeira 06 199 49748. 06 199 49748.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 Kom dan gezellig naar Pluspunt. Van 11 tot 3. De eerste en de derde zondag van de maand wordt er een warme lunch bereid. Voor en na het eten doen we een spelletje en wordt er wat gedronken. Aanmelden kan tot en met donderdag ervoor via de balie van Pluspunt. 5740330. 5740330. En de kosten zijn 9,75. De belbus rijdt op die zondagen speciaal voor Ook Samen. was Shania Twain met From This Moment On... gevolgd door Vaya Com Dios, What a Woman... en we gaan door met Hio da la Luna van Meccano. disposaron Samen doen. Creatief aan de slag. Een kaartje leggen of een potje joelen. Ben je klaar om over de drempel te stappen, de kwast hand te nemen en jezelf te verrassen? Onder begeleiding van kunstenaar Billy tovert iedereen iets moois op het doek. Heb je meer zin in een ouderwets potje klaverjassen of joelen, dan kan dat ook. Sluit gezellig aan. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie of thee en wat lekkers. Elke woensdag van half 2 tot half 4. Voor meer informatie of aanmelden via mail l.oudendijk at of belt u naar telefoonnummer 06 3380 3279 06 3380 3279.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 Astrid Joosten, presentatrice, schrijfster en actrice. En die is geboren in 1958 en die is dus vandaag 65 jaar. Roger Whittaker, Britse zanger en songwriter. En die is geboren in 1936 en die wordt dus vandaag 87 jaar. Roger Whittaker is een Britse zanger en songwriter... die wereldwijd meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht. Roger Whittaker staat naast zijn stem bekend om zijn fluittalenten die terug te vinden zijn in een volledig gefloten nummers als Mexican Whistler en Irish Whistler. Hier is Roger Bedekker met The Last Farewell.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 and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning Sometimes survive. subsides At times I'd like to break you And drive you to your knees At times I'd like to break through And hold you endlessly At times I understand you And I know how watched what love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the past Coors is een Ierse band uit Dundalk... bestaande uit de zussen Sharon Core, viool... Caroline Core, drums... en Andrea Core is zang en tin whistler. En hun broer Jim Coor die speelt gitaar. Andrea beschrijft de Coors als een band met een Keltische pop-rockstijl... Het zijn vooral de tin whistler, de viool en het in het bijzondere stem van Andrea... die het Ierse geluid aan de muziek van de koors geven. Hier zijn de koors met Don't say you love me. zit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week.